Drie uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De populaire vergelijkingssite Independer is overgenomen door het mediabedrijf De Persgroep... waar ook de Volkskrant, het Parool en Trouw onder vallen. De persgroep neemt de website over van verzekeraar Achmea. Independer is de marktleider op het gebied van vergelijkingssites... voor financiële diensten zoals zorg of autoverzekeringen. Klaas Otto, de oprichter van Motoclub No Surrender... is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Hij is veroordeeld voor onder meer zware mishandeling, bedreiging, afpersing en het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Er was door het Openbaar Ministerie 10 jaar cel tegen hem geëist. De IJsselmeer ziekenhuizen zijn failliet. Eerder deze week was al uitstel van betaling gevraagd... nu heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken. Het gaat om het ziekenhuis in Lelystad, de polyklinieken in Dronten, Emmeloord en Urk... en een verloskundige praktijk. Een ander ziekenhuis van de MC-groep is het Slotervaart in Amsterdam. Ook daar is uitstel van betaling gevraagd en de afdeling spoedeisende hulp is gesloten. Ook de Amerikaanse acteur Robert De Niro heeft een bompakket gekregen. Het werd bezorgd bij het Amerikaanse restaurant van de acteur... die zich publiekelijk heeft uitgesproken tegen president Trump. Twee andere bompakketten zijn gestuurd naar het democratische congreslid Maxine Waters. In totaal zijn nu acht pakketten onderschept. Onduidelijk is nog of ze van dezelfde afzender komen en wie dat is. Saudi-Arabië heeft naar eigen zeggen goede zaken gedaan... op de jaarlijkse investeringsbijeenkomst in Riyadh... ondanks de internationale ophef over de gewelddadige dood... van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en veel afzeggingen. De minister voor Oliezaken noemde met name China, Rusland en Japan... als landen die veel geld steken in projecten in Saudi-Arabië. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober om het leven gebracht... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Het weer, veel bewolking en wat lichte regen of motregen. Het is ongeveer 14 graden.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 Eh, we beginnen zo meteen met de BG's Gees en You Win Again. En daarna vindt u op uw weg Hot Chocolate en You Could Have Been A Lady. En nog veel meer lekkers. We hebben natuurlijk de Elvis Presley single en de favoriete LP Nashville Skyline. Veel plezier het komende uur. stand. waren eh, de heren van Hot Chocolate met You Could Have Been a Lady uit 1971. Geschreven door de heren Brown en Wilson van die groep Hot Chocolate. En we begonnen met eh, de Bee Gees uit 1987 met You Win Again. Eh, we gaan luisteren naar de Honey Drippers met zanger Robert Plant... en de medemuzikanten Nile Rogers die van Chic... Jeff Beck en Jimmy Page. En die hadden een hit in 1984 met The Sea of Love. van het eh, Atlantic label, de heer Artigoen... die wilde een EP'tje uh, eh, met muziek uit de jaren 50... wat speciaal voor hem werd gemaakt. En hij eh, zocht daarvoor de Honey Drippers uit. En daar stond ook die Sea of Love op. En een grote hit dus in 1984. In begin 80 had ABBA een dubbel... Oh, nee, geen dubbel LP, gewoon een LP uit. En die heette Super Trooper. En een van de nummers was Me and I. zo'n eh, aanrader LP... Uh, eh, van ABBA. En dit was het nummer Me and I uit 1980. En dan gaan we naar een top 100 eh, lid... top 100 lid. <laughs> Top 100 lid. Een top 100 hitluister uit het jaar 1975. Shirley and Company en Shame, Shame, Shame. Oh, feel it too. motion. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. move got me, my baby. sunroof down, Put it down got my diamond in the back. Put on your shaggy even Helemaal old school, want eh, dit nummer is niet eh, beschikbaar op de streamerslijsten. Shirley and Company en Shame, Shame, Shame. We gaan naar een LP uit 1973. Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. En die komt van Elton John. En op dat album staat Daniel. John met Daniel van zijn album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Oké, uit het jaar 1973 was dat. En dan zijn we alweer toe aan eh, een eh, Elvis-single. En deze is wel zo ontiegelijk goed. One Night and I Got Stung. Dat, eh, ik noemde het al in mijn promotje een triple-A-status. En terecht, hier is Elvis Presley. vocal and shakes her I never thought this could happen to me. Yeah. Yeah. I got stung by a sweet honey bee. Oh, what a feeling to hum over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart while I was stung.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 I'm never gonna leave on sunrise, cause I'm not wrong. I gotta I'm Yeah. Yeah. Mocht je je afvragen waar naar wie je geluisterd hebt... dat was natuurlijk Elvis Presley met I Got Stung and One Night. Een geweldige single uit 1958. Even wat romantisch. Hier is Johnny Pearson. Pearson en Sleepy Shores, een heerlijk romantisch nummer. En eh, daar, wordt het ook, daar wordt het ook wel eens tijd om daar eens naar te gaan luisteren... naar die heerlijke romantische muziek. Eh, net zoals eh, deze bijvoorbeeld. Ook zo romantisch. succes voor de Jackson 5. Onder leiding van Michael Jackson was dit eh, I Want You Back. Hun eh, eerste nummer 1 hit. En die kwam dan uit het jaar 19... Pak weg. Hmm, hmm, laten we eens even denken. Ga ik eens even kijken. 1969. 1969, ja. Zo oud alweer. Dat had ik werkelijk niet gedacht. Goed, we gaan naar, naar het eh, nieuwe onderdeel, de favoriete LP. En deze week is dat Nashville Skyline van Bob Dylan. Daar draaien we drie nummers van. Je hoort zometeen welke je gehoord hebt. I once held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I had mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all it is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it. You just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of her love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be a if you throw it all away. If you throw it all Lay, lay, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay play across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. say, but tonight no light will shine on me. Oh, it's shameful and it's sad. I lost the only pal I had. I just could not be what you wanted me to be. I will turn my head up high to that dark and rolling sky. But tonight, no light will shine on me. mistaken when I thought that she'd be true. I had no idea what a woman in love would do. One more night, I will wait for the light while the wind blows high above the tree. Oh, I miss my darling so. I didn't mean to see her go, but tonight the light will shine on me. One more night, the moon is shining bright. to see her go. tonight, no light will shine on me. Nashville Skyline, album uit 1969. En je hoorde achtereenvolgens I Threw It All Away Lay Lady Lay en One More Night. Over geweldige albums gesproken. We hebben er nog eentje uit 1970.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 my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.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 La la la la la la. album moet iedereen in de kast hebben. Bridge Over Troubled Water uit 1970. Simon en Garfunkel. Uh, weer iets heel moois, nu van John Denver en his song. You fill up my senses like night in a forest like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me. like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my sail. Song van John Denver. Dat was de laatste van dit programma. Tussen 4 en 6 hoor je Hans met zijn programma. En ik weet al welke instrumentale er gespeeld gaat worden... maar dat ga ik niet verklappen. En eh, tussen 8 en 10 hebben we Jaap Koper met Alternative FM. Eh, ik wens u een eh, fijn weekend en graag tot de volgende week.